Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Philadelphia is een vliegtuigje neergestort bij een winkelcentrum. Het ging om een medisch transportvliegtuig met zes mensen aan boord... onder wie een minderjarige patiënt en dienstbegeleider. Bij de crash explodeerde het toestel, waardoor ook op de grond in Philadelphia brand ontstond. Zeker één huis en meerdere auto's vlogen in brand. Mogelijk zijn daarbij ook slachtoffers gevallen. Hamas en Israël gaan vandaag weer gijzelaars en gevangenen vrijlaten. Voor de vierde keer sinds het staakt het vuren in Gaza van kracht werd. Hamas laat drie Israëlische gijzelaars gaan. Drie mannen die werden ontvoerd uit twee kibbutzen. Een van hen is Jarden Bibas, die samen met zijn vrouw en twee jonge kinderen werd ontvoerd. Volgens Hamas zijn de vrouw en kinderen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. In ruil voor de drie gijzelaars laat Israël 90 Palestijnse gevangenen vrij. Ook gaat vandaag de grensovergang bij Rafah open... zodat Palestijnen die dringend medische zorg nodig hebben daarvoor naar Egypte kunnen. In België hebben de formerende partijen een regeerakkoord bereikt. Formateur en beoogd premier Bart de Wever heeft daarover verslag uitgebracht aan koning Filip. De Wever gaat met zijn Vlaams-nationalistische NVA een bonte coalitie aan... met de Vlaamse en Waalse christendemocraten, de Vlaamse sociaaldemocraten en de Waalse liberalen. De partijen gaan belangrijke hervormingen doorvoeren in de pensioensector, de arbeidsmarkt en de belastingen. De formatie duurde zeven maanden. Dat de Wever nu premier van heel België wordt is opmerkelijk. Zijn partij wil Vlaanderen juist losmaken van Wallonië. Het weer. Het is droog en koud. Op veel plekken vriest het een paar graden. Lokaal kan het mistig zijn. Overdag geregeld zon.